In Barcelona konden bezoekers rechtstreeks meekijken en luisteren met het festival in het Belgische BOM, dat ook vandaag nog wordt gehouden. Op beelden op sociale media is te zien dat een hele zijkant van het podium in Barcelona in lichte laaien staat. De brand brak uit na een technisch defect, heeft de organisatie laten weten. Bij Shell in Rotterdam heeft brand gewoed in een hoogspanningsstation. Een deel van de olieraffinaderij is stilgelegd. Niemand is gewond geraakt. Volgens de Milieudienst Rijnmond, de DCMR, was er gisteravond een explosie. Voordat de brand weer kon beginnen met blussen... moest eerst de hoogspanning van het station worden gehaald. Drie uur later was de brand geblust. Vanwege de brand moest de raffinaderij chemische stoffen afvakkelen. Dat ging gepaard met lawaaien en vlammen. Shell heeft excuses aangeboden voor de overlast. Bij een fietswedstrijd in de Belgische Ardennen is een Nederlandse deelnemer om het leven gekomen. De man uit Lochem werd in de nacht van vrijdag op zaterdag aangereden door een auto. De bestuurder reed door. De Nederlander deed mee aan de Transcontinental Race, een extreme wedstrijd over een afstand van 4000 kilometer, waarbij ook s'nachts wordt gefietst. De start is in het Belgische Gerardsbergen, de finish is over twee weken in Griekenland. Het weer nog, zon, maar ook een paar buien, vrij veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen dezelfde temperaturen, wat meer zon, vrijwel droog en minder wind. Dit was het... DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A4 naar Amsterdam vanuit Den Haag... 2 kilometer tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk.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 Tot 12 uur ben ik bij u. Mijn naam is Cheryl Duif en eh, mensen, you're driving me crazy. crazy. What did I do? What did I do? My tears for you make everything hazy, clouding the skies of blue. How true were the friends who were near me to cheer me, believe me, they knew. But you were the one who would hurt me, desert me when I needed you. Yeah, you. You're driving me crazy what did I do? You, you, you're driving me crazy. What did I do? Baby, what did I do? My tears for you make everything hazy, clouding the skies of blue. How true were the friends who were near me to cheer me? Believe me, they knew. But you, You were the one who would hurt me, desert me when I needed you. Yeah, you. You're driving me crazy. What did I do to you? You're Driving Me Crazy werd gezongen door Curtis Stiggers. Jawel. Uh, Eva Cassidy, die kent u ook wel, hè? die zingt zo prachtig mooi. En uh, ik wil het u niet onthouden. We gaan even de regenboog erbij halen. Somewhere over the rainbow. Maar dan een hele bijzondere vertolking. One more slow song and then we'll get a little jumpy. And... to away. Een stem die je doet smelten. Dat was eh, Eva Cassidy met haar versie van Somewhere Over the Rainbow. We gaan eventjes genieten van Chicoria. My One and Only Love. Ja, altijd een geweldig eh, ensemble om naar te luisteren. een ensemble van Chicoria was dat. Met eh, het nummer My One and Only Love. Mijn enige liefde, vrij vertaald in het Nederlands. Ja. We gaan eh, naar Creep. En dat wordt bezongen door Karen Souza. When you were here, look in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special you're so very special, but I'm a creep. perfect so I want you Karen Souza was dat met uh, The Creep. En dat eh, schrijf je dan met de C van Cornelis. Dus niet met de K van Karel. Dat is weer een andere creep, zou ik maar zeggen. You Are the Sunshine of My Life kennen we natuurlijk van Stevie Wonder onder meer. Maar de Manhattan Jazz Quartet, die maakte eh, deze versie van. Ik ben het zonnetje in mijn leven. Dit zijn de Jazz Crusaders met Promises. Promises. Crusaders met Promises, Promises, oftewel belofte, belofte, belofte. Maar je, doet, je belooft alles, maar dan komt er allemaal niks van terecht. Nou ja, dat kan natuurlijk allemaal gebeuren. Eh, we gaan eh, snel verder met een lekker stukje muziek. En dat doen we dan eh, dit keer met even spieken, wat ik voor u klaar had staan. Dat is nogal wat. Joe Henderson en Billy Higgins met What's New. Ja, een zangeres die ik eh, ook nog eens draai is Diane Kroll. Eh, die zingt popmuziek, maar ook jazzmuziek. Eh, Art Garfunkel, Art Garfunkel van Simon Garfunkel heeft het ook prachtig gezongen. Let's Fall in Love. En nu gaan we hem beluisteren, gezongen door Diane Kroll. I have a feeling, it's a feeling I'm concealing, I don't know why it's just a mental, a sentimental alibi. But I adore you so strong for. Why go on stalling? Love is calling. and I am falling. And why be shy? Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made for realistic chance. Why be afraid of it? I'll tell you why. <laughs> Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make it good. We might have been meant for each other. To be or not to be, let our hearts discover fall in love? Why shouldn't we fall in love now? Or is the time for it while we are young? Let's fall in love. bezongen werd er door Diane Kroll, Let's Fall in Love. En ik zei het net al, ook Art Garfunkel heeft dat prachtig eh, bezongen. Maar dat een andere keer, want we gaan nu verder met eh, The Fool on the Hill. Bezongen door Sergio Mendes en Brazil 66. Serge Mendes en Brazil 66 met eh, het Beatle-nummer The Fool on the Hill. Ofwel, eh, eh, ja, de, de zwakzinnige op de, op de heuvel. We gaan naar George Benson met een love ballad. and so right I'm in, I'm in, I'm in, I'm in love. swingende eh, George Benson was dat met eh, A Love Ballad. Eh, kent u Miss Jones en heeft u er ook ontmoet? Dat vraagt Robbie Williams zich af. Have you met Miss Jones? Someone said as we shook hands She was just Miss Jones to me. And then I said, Miss Jones, you're a girl who understands. lost my breath and all at once was scared to death and all at once I own the earth and sky And now I've met Miss Jones And we'll keep on meeting till we die Miss Jones and I my breath and all at once was scared to death and all at once I owned the earth and sky now I've met Miss Jones and we'll keep on meeting till we die Miss Jones and I Miss Jones and I Miss Jones and I Is eigenlijk geen weer om het water op te gaan, maar we doen het toch. Samen met Ella Gerald en Ray Charles. Smooth sailing, oftewel uh, ja, rustig, aan, eh, rustig aan zeilen. Ellen Fitzgerald, uh, Smooth Sailing. Ik weet ook niet eh, waarom het over zeilen ging. Want, eh, ik heb er geen zeilboot in, in herkend, luisteraars. Neem me niet kwalijk. <laughs> Maar goed, wie ben ik? Hè? Zo is dat ook. We gaan alweer bijna naar het laatste nummer. Want het wordt zo direct 12 uur.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 Goodbye, dear and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. river. Scuba and let that bad don't let no bed squeeze me. Scoot up and tap, put up and tap, but I but I tap that that that. Scoot up and let it lay it on. Scoot up and let it lay it on. Scuba and let that bad do your dead don't stop. I let your dead that please squeeze me. Just One of Those Things. D.G. Bridgewater. Met St. Thomas van Sonny Rollins eh, neem ik afscheid van u luisteraars. Ik dank u allemaal vriendelijk voor het luisteren. Ik wens u een hele fijne zondag. En eh, wat mij betreft tot 13 augustus. Dan ben ik er weer bij ZFM Yes.